Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol is gisteravond een man aangehouden die een kapmes bij zich had. De man van 19 viel volgens de marechaussee op door zijn gedrag. Hij werd aangehouden op Schiphol Plaza, het winkelcentrum voor de douane. Op een foto die de marechaussee deelde is te zien dat het mes een lengte heeft van zo'n 30 centimeter. Waarom de man het mes bij zich droeg is niet bekend. De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de corona coronablaastest. Dat meldt RTL Nieuws. Het besluit volgt na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Sommige mensen kregen na een negatieve ademtest... kort daarop bij een PCR-test toch een positieve uitslag. De test werd sinds eind januari gebruikt op twee locaties in Amsterdam. De komende tijd zou hij ook in de rest van Nederland worden ingezet. Wanneer de test weer in gebruik wordt genomen is nog niet bekend bedrijf achter de ademtest vermoedt dat de GGD hem verkeerd heeft gebruikt. De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Donald Trump niet veroordeeld voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. 57 van de 100 senatoren stemden voor een veroordeling, onder wie 7 republikeinen. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Dat ook het tweede impeachmentproces tegen Trump zou mislukken stond vrijwel vast. De procedure werd door de Democraten vooral aangegrepen om nog eens te waarschuwen dat Trump volgens hen een gevaar is voor de VS. In de hoofdstad van Mauritius zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. De betogers willen dat die vertrekt vanwege fraude en corruptie. Het is het derde massaprotest sinds de olieramp van vorig jaar... waarover demonstranten zeggen dat de regering te zwak heeft opgetreden. Een Japans vrachtschip liep toen vast op een koraalrif... waarna ruim 1000 ton stookolie in zee terecht kwam. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt vannacht tussen de min 6 en min 11 graden. De komende dag eerst zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog.